In Duitsland en België zou de Turkse overheidsorganisatie Dianet imams hebben gevraagd informatie over Gulen-aanhangers door te geven. Volgens de Nederlandse tak van Dianet is dat in Nederland niet gebeurd. Volkert van der Graaf werkt volgens het OM niet constructief mee aan de gesprekken die hij elke drie weken moet voeren met de reclassering. Volgens een advocaat is dat de reden dat het OM een jaar cel eist tegen de moordenaar van Pim Fortuyn. De advocaat zegt dat Van der Graaf wel meewerkt aan zijn resocialisatie. Hij is verbaasd en heeft het gevoel dat er vanuit de politiek een oorlog tegen Van der Graaf wordt gevoerd. Bij een explosie in Spaarndam bij Haarlem zijn twee politiemensen gewond geraakt. Een van hen is er slecht aan toe. De agenten maakten deel uit van een arrestatieteam. Dat heeft vaak explosieven bij zich. Kennelijk is daarmee iets fout gegaan. Wat het arrestatieteam in Spaarndam deed, wil de politie niet zeggen. Heerenveen en FC Volendam hebben de kwartfinales bereikt van het toernooi om de KNVB-beker. Heerenveen won met moeite met 1-0 van de amateurs van IJsselmeervogels uit Spakenburg. Volendam versloeg met 4-1 VVSB uit Noordwijkerhout. In Engeland heeft Ronald Koeman met zijn ploeg Everton eindelijk weer eens gewonnen. De club uit Liverpool versloeg Arsenal met 2-1. Het was voor Koeman zijn tweede zege in de afgelopen drie maanden. Het weer nog, vannacht niet kouder dan 6 graden.